is Radio 501. Jouw radio. Jouw radio. muziek. Echte muziek. De Radio 501 Carousel. 501 Carousel. Met Arjan hier bij Radio 501. En de fantastische klanken van Barbara Mason, waar ik elke maand weer mee open. Yes, I'm ready. En ik ben er zeker klaar voor. Ik heb er zin in. Buiten is het wat frisjes, hier is het lekker warm. En ik ga jullie verwennen met allerlei lekkere platen. Het eerste uur 1960 natuurlijk. En we gaan er heerlijk lekker door. Elvis Presley, Suspicious Minds.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 She's giving me the excitations. close you now. Softly smile, I know she must be kind. in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up goodbye sensations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good, good, good vibrations. Excitations. Good, good, good vibrations. around and around. Blame the angels, blame the fates, blame the Jews or oh, your sister Kate. Teach your children who to hate, and the big wheel turn round, round. Little wheel spin and spin, big wheel turn around, round. Little wheel spin and spin, big wheel turn around and around. Turn your back on weeds you've hoed, silly sinful sins you've sowed. Add your straw to the camel's load, pray like hell when the world explode. Little wheel spin and spin. Big wheel, turn around and around. Little wheel, spin and spin. Big wheel, turn around and around. Swing your girl, fiddler say. Later on, the piper pay. Do see do, swing and sway. Dead will dance on Judgment Day. Little wheel, spin and spin. Big wheel, turn around and around. Little wheel, spin and spin. Big wheel, turn around and around. Little wheel, spin and spin. Big wheel, turn around and around. Little wheel, spin and spin, big wheel, turn around, round. Little wheel, spin and spin, big wheel, turn around, round. Buffy, St. Mary. En een jaar geleden kreeg ik uh, ja, deze dame voor mijn oren eh, geslagen. En ik vind het wel een prachtig nummer uit 1966, Little Will Spin. En deze dame heeft echt denk ik wel meer dan 20 albums eh, uitgebracht. We gaan lekker verder met het volgende nummer, 1967. Wat dachten jullie van Spencer Davis Group Met I'm a Man. from Down Under. You're listening to my favourite radio station, Radio 501.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 Uit 1968 met Suzanne. En we laten hem gewoon eventjes lekker uitzingen en zijn ding doen. En daarna start ik lekker. With her mind. Nou, dat waren ze hoor. En dan gaan we lekker verder. Wat dachten jullie van? Uit 1969, Candy Staten met Too to Hurt to Cry. I see your clothes are packed, baby. And she's waiting for you on the outside. kisses goodbye. 501, 501. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. En nu had ik gewoon even stiekem een uitstapje gemaakt al eh, vooruit. Dit is een neut 1982 natuurlijk. En het vorige nummer eh, wat jullie hoorden eh, was eh, natuurlijk Candy Staten. En ik heb nog wat lekkers voor je klaarstaan. Wat dachten jullie van... Ha! people say De mooist, meest mooiste stem, denk ik wel. Uit zijn tijd en nu nog steeds. Een prachtige grote man. Barry White. Can't get enough of your love. shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just uh, not oh. enough. It's just not enough. Oh, oh, ze erover. Uit 1975 het nummer This Will Be An Everlasting Love. En natuurlijk van Natalie Cole. En we gaan gewoon hartstikke lekker verder met de Power Girls. Ah. Wat dachten jullie van Earth, Wind and Fire met Fantasy uit 1977? En daarna komt Karen Young met Hot Shot. Maar nu is Earth, Wind and Fire. uit de jaren 70. Karen Young met Hot Shot. En we waren alweer beland in 1978. En eh, we gaan gewoon heel lekker door met 1979. Ook van die Power Girls. Wat dachten jullie van eh, Sister Sledge, Thinking of You? En eh, nog een paar platen en dan gaan we door naar het tweede uur. Maar nu nog even niet, dus... ik ben Frits, ik kom uit Duitsland en ik luister altijd naar Radio 501. succes. in de tachtige jaren terechtgekomen. Oh, wat een fantastische plaat. Give Me The Night. Met eh, George Benson. En dan eh, heb ik alweer de volgende plaat, plaat klaarstaan. Want dan gaan we naar het tweede uur. En we gaan lekker door met...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 En als u dat niet wilt, moet u vaker nee zeggen. Denk niet te licht over overgewicht. Zeg vaker nee.nl Dit is een commercial van Sieren. officiële kick-off van Radio 501 was in maart 2009. 156 platen voor je hoofd verder is jouw Radio 501 niet meer weg te denken van het internet. Tal van onbekende en opkomende talenten hebben Radio 501 als springplank gezien naar nationaal succes. Radio 501 bestaat drie jaar en dat moet gevierd worden. Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist. Als directeur vind ik het belangrijk om verantwoord te ondernemen. Dus ik schrok wel even toen ik in de kantine van mijn eigen bedrijf goedkoop vlees aantrof van dieren uit de vee-industrie.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 Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Geef op Giro 3534. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van 1 uur tot middernacht op Radio 501. En dit was, of is de plaat voor je hoofd. De Dudettes. Dance all day. Nou, deze twee uur zeker. En deze plaat horen jullie natuurlijk elk uur voorbij komen. wat dachten jullie van deze? Want we zijn inmiddels natuurlijk tweede uur en dan zijn we de tachtige jaren beland. Dit is Robert, Robert Palmer. You are in my system. Thank you. radio station, Radio 501. Jones, slave zo'n power, power wijf zou je bijna zeggen. Met een prachtige stem. En natuurlijk Grace Jones met Slave to the Rhythms. En daarvoor hoorde je de prachtige geluiden van Sade met No Ordinary Love. En schreef even de laatste klanken nog weg. Ah, Grace Jones, oh. dankjewel. En we maken gewoon een hele stap van 1985 naar 1993 met Mr. Jones, Counting Crows. Amsterdam, girl, Jones conversation she dances while his father plays She suddenly something beautiful. Man, I wish I hobby, hè? Met deze fantastische muziek hier. En uh, Counting Crows, had ik al gezegd, Crows, hè? Ja, eigenlijk. Met Mr. Jones. Ook een favoriet eh, van uh, velen hier bij het Radio 501-team. Dus speciaal voor, voor jou, als je je aangesproken voelt, bij deze. En En dan dacht je van Mary J. Blige, die wil eh, met eh, nummer Be Happy, wil ik jullie meegeven. En ze heeft gelijk. Nou, dat is toch alweer een fijne plaat van deze schone dame Mary J. Blige, Be Happy. Ja, dat is eh, wat we allemaal eh, uiteindelijk willen. En ik weet een prachtige dame. Ja, zij zou heel graag een, nieuw leven willen. Dus of, uh, eh, zeggen, het volgend leven. Erika Badu met het prachtige Next Lifetime. Ik heb nog wat heerlijke platen voor je klaar liggen. En... Nog krap 25 minuten te gaan. Whatever I gotta do, I'll put me hm. in an awkward situation. Now. Stone met Everyday. Dus we hebben net eh, drie krachtige, prachtige dames achter elkaar gekregen, gezet.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 Ja, die zijn belangrijk, altijd aan je woord houden. Als je iets belooft, doe het dan ook. En ik zie al, er worden allerlei attributen weer neergezet voor het volgende programma na mij. Eh, de volle laag met eh, onze Lucien Greefkes natuurlijk. Ik verheug me er alweer op wat hij ons gaat brengen plaatjes. Eh, het kan eh, zelfs een eh, oud bandje zijn nog, joh. Het kan allemaal. En daarna, maar ja, dan zijn we wel weer twee uur verder. Dan krijgen we Mark Schander. Schrander, ik moet even goed de R uitspreken. En die doet de Sunday Mondays show. En bij ons kriebelt toch allemaal het voorjaar en de zomer. En dat kan je niet beter doen dan met Macaco, met SOS. SOS flotando en el aire. Rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. SOS flotando en el aire. Rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. Se hunde la tierra de su guaguancó, se hunde. Se hunden cachitos entre tú y yo se hunde la guasa, hunde la comparsa, hunde el sonido del tambor, hunde. sabía que la barca se quebró, pero el que tapa solo retrasa lo que un mal día trajo. Dice que no lo veía, que la barca se hundió, pero el que tapa solo retrasa lo que un mal paso nos dio. Un mundo de poco oído que nada escucha naufragio para todo el mundo de poco oído que nada escucha, naufragio pa' todo el mundo. Mare, mare, mare, mare, tierra de mare de huesos con la médula, travieso camino, pasos muy lentos pisando, peso con pasos y así somos. ¿Dónde vamos? Sin tierra nos quedamos. Vete tú a saber, vete tú a saber. Ciegos de malas lunas, ladrando perros en sus cunas. Tenían mal agüero, nunca fue, fue fácil sus vuelos. se tormenta, camina un pal de frente y las patadas que no vengan por delante. SOS, flotando en el Nou, als de zomer nu niet gaat komen, dan weet ik het niet hoor. Volgens mij helpt dit een, eh, wel een beetje. Ehm, ja, de tijd is omgevlogen, moet ik je zeggen. Ik vond het eh, weer eh, een paar heerlijke twee uur die ik heb mogen draaien hier. En geniet vooral, blijf luisteren, want dan kan je lekker luisteren naar Lucien. Ik laat jullie achter met het prachtige nummer van Hurts met Wonderful Life. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain fear in his eyes. She says, Go back to gold. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Drive city to the temple station cries into the leather sea. The Susie knows a baby was a family man, but the world has got him down on his knees. So she throws him at the wall and kisses burn like fire. And suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful such a wonderful life. Wonderful.